Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook komende dinsdag rijden er in het hele land geen NS-treinen. De vakbond VVMC kondigde eerder vandaag aan... dat ze de aangekondigde staking voor die dag zouden uitbreiden naar de hele Randstad. En de NS zegt dat het stakingsgebied nu te groot is... om treinen in de rest van het land normaal te laten rijden. Vrijdag werd er ook al gestaakt. De stakingen zijn het gevolg van vastgelopen CAO-gesprekken. Op de Duitse grens bij Ter Apel heeft een groep Nederlanders gisteravond op eigen initiatief voertuigen gecontroleerd. Het was volgens een van de deelnemers nodig om te controleren of er asielzoekers in de auto's zaten. De Nederlanders droegen reflecterende jassen en hadden een lichtgevende stok om bestuurders van de weg te leiden. Een woordvoerder van de gemeente zegt begrip te hebben voor de frustratie over de asielopvang... maar dat de deelnemers op deze manier voor levensgevaarlijke situaties zorgen. De jongen van 16 die heeft bekend dat hij zijn moeder en zusje heeft doodgestoken... in de Belgische plaats Haasrode. Wordt in een gesloten instelling geplaatst. Vrijdag werden de slachtoffers gevonden... nadat er brand was uitgebroken in hun appartement. De jongen heeft ook bekend dat hij die brand heeft gesticht. Het schip met hulpgoederen voor Gaza met aan boord de Zweedse activist Greta Thunberg... zal niet bij Gaza aanmeren... De Israëlische defensieminister Katz heeft gezegd dat het leger de instructies heeft gekregen... om ervoor te zorgen dat het schip de Gazastrook niet bereikt. Vorige week zondag vertrok Thunberg. In een park in de buurt van de Sint-Pieter in Rome... zijn de lichamen gevonden van een vrouw en een baby. Ze lagen tientallen meters uit elkaar. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het om moeder en dochter gaat. Op het lichaam van het meisje waren sporen te zien van verwondingen. Het weer op veel plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken en lokaal een enkele bui.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 We created us a credit card mess. We spend the money that we don't possess Our religion is to grow and blow it all So it's shopping every Sunday at the mall All we ever want is more A lot more than we had before So take me to mess up money and things When you're broke, go and get a loan Take out another mortgage on your home Consolidate so you can afford To go and spend some more when you get bored All we ever want is more A lot more than we had before So take me to the is Let's Swing.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 ZFM. Baby, i wanna be a man. I never want to play the games that people play. I never want to Hear the things they gotta say I found everything I need I never wanted any more than I can see I only want you to believe If it's wrong to tell the truth What am I supposed to do? speak my mind If it's wrong to do what's right I'm prepared to testify try to tell me how we treat you isn't bad. I need you back in my life. I never wanted just to be the other guy.